Mariette Krol met het NOS Journaal. In Londen is de Britse IS-aanhanger Ayn Davis gearresteerd voor terrorisme. De 38-jarige Davis staat bekend als een van de IS-Beatles. Vier Britten die in het gebied van Islamitische Staat 27 gijzelaars zouden hebben gedood. Davis' bijnaam is Jihadi Paul. Hij werd gisteravond bij aankomst op Luton Airport meteen opgepakt na een vlucht uit Turkije. Daar had hij net 7,5 jaar gevangenisstraf uitgezeten, ook voor terrorisme. De IS-Beatles schokten een paar jaar geleden de wereld... door de gruwelijkheid waarop ze hun gijzelaars ombrachten, vaak door onthoofding. De Amerikaanse oud-president Trump is ongeveer zes uur verhoord... in het kantoor van de procureur-generaal in New York... Hij moest daar onder ede getuigen over zijn Trump Organization... omdat hij wordt verdacht van fraude. Nog tijdens het verhoor bracht hij een verklaring naar buiten... waarin stond dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Trump vindt dat er een heksenjacht tegen hem gaande is. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn zo'n 76.000 bedrijven gestopt. Het hoogste aantal sinds het CBS in 2007 begon met meten. Het waren veel webwinkels en financiële holdings. En vier van de vijf gestopte bedrijven waren van ZZP'ers. Volgens het CBS kan dat komen doordat meer mensen weer in dienst worden genomen... vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal faillissementen is in het eerste halfjaar ook wat gestegen... maar nog steeds erg laag, zegt het CBS. De afgelopen 2,5 jaar hield de coronasteun veel bedrijven op de been. En op de WK Paardensport in Denemarken heeft de Nederlandse dressuur Amazone Dinja van Lieren weer een bronzen medaille veroverd. Op het koningsnummer van de dressuur, de kuur op muziek, werd ze met haar paard Hermes derde. Twee dagen geleden wonnen de twee al brons in de Grand Prix Special. Het weer helder, van een graad of 14. De komende dag opnieuw veel zon.